Mariette Krol met het NOS Journaal. 5 tot 6 miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden met een flinke tegenvaller van de belasting. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Voor de meeste mensen is de tegenvaller zo'n 300 euro, maar het bedrag kan oplopen tot 700 euro. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen en uit informatie van de Belastingdienst. In Brussel is een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan Oekraïne. Europa was bij de onderhandelingen betrokken omdat het Oekraïne financieel wil helpen. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht vanwege een ruzie over onbetaalde rekeningen. Sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen en Hongarije. Maar vanwege de naderende winter heeft Oekraïne meer gas nodig. In Amsterdam is een man aangehouden die in zware vuurwapens zou handelen. Dat is gebeurd in het kader van een onderzoek naar een reeks liquidaties. De afgelopen jaren zijn verschillende mensen uit de Amsterdamse onderwereld vermoord. Een paar weken geleden werden twee onschuldige slachtoffers neergeschoten in een Amsterdams café. De Nederlandse voetbaldames maken nog altijd kans op deelname aan het WK. Volgend jaar in Canada. In de halve finales van de play-offs om het laatste WK-ticket... won Oranje op het kasteel in Rotterdam met 2-0 van Schotland. In november speelt Nederland twee keer tegen Italië. De winnaar van de play-offs gaat naar het WK. De Oranje Vrouwen hebben nog nooit aan een wereldkampioenschap meegedaan. De Oostenrijkse wielrenner Matthias Brendel heeft het werelduurrecord verbeterd. De tijdrijder legde in Zwitserland binnen een uur 51 kilometer en 852 meter af. Daarmee verbeterde hij het record van de Duitser Jens Vogt, die op 18 september ruim 740 meter minder reed. De komende maanden zullen volgens de UCI nog een aantal wielrenners een aanval doen op het werelduurrecord. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden.